Mark Visser met het NOS Journaal. De man die ervan wordt verdrist van de vrachtwagen die afgelopen avond inreed op een kerstmarkt in Berlijn is waarschijnlijk een vluchteling uit Afghanistan of Pakistan. Dat melden bronnen binnen de Duitse veiligheidsdiensten aan persbureau DPA. Omdat de verdachte verschillende namen heeft gebruikt staat zijn identiteit nog niet vast. De omgekomen bijrijder van de Poolse vrachtwagen was volgens de politie een Pool. Dat kan erop wijzen dat de vrachtwagen in Berlijn niet door hem, door de hem of de oorspronkelijke chauffeur werd bestuurd. Bijrijder in de cabine is aan zijn verwondingen overleden. Hij is één van de doden op de kerstmarkt. Daarnaast zijn er 50 gewonden, voor wie er enkel in kritieke toestand zijn. Donald Trump is officieel gekozen tot de nieuwe president van de VS. Hij heeft de stem van de 270 benodigde kiesmannen van het Amerikaanse kiescollege gekregen... die op 8 november door de Amerikaanse bevolking waren gekozen. Hoewel critici van Trump onder meer met e-mailacties en demonstraties hebben geprobeerd... de kiesmannen over te halen niet op Trump te stemmen, lijkt dat weinig verschil te hebben gemaakt. Twee republikeinse kiesmannen stemden op een andere kandidaat, maar ook vier democraten deden dat. Zij kozen voor iemand anders dan Hillary Clinton. Haar achterstand op Trump is dus groter geworden in plaats van kleiner. In Turkije zijn vier mensen gearresteerd voor mogelijke betrokkenheid bij de moord op de Russische ambassadeur in Ankara. Het zijn de vader, moeder en zus van de 22-jarige schutter en zijn huisgenoot. Die werkte net als de schutter bij de Turkse oproerpolitie. Volgens de Turkse president Erdogan was de aanslag bedoeld om de relatie met Rusland te beschadigen. De twee landen gaan samen de moord onderzoeken. Poetin wil de beveiliging van Russische vertegenwoordigingen over de hele wereld verscherpen. Dan nog het weer. Vannacht lichte vorst, een plaatselijke misbank. Daarna een zonnige dag, alleen in het noorden wat bewolking bij een graad of 5.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 Hey. down. be blind. stuur je allemaal fijne...